het NOS Journaal. De grote natuurbrand op de Brunsumer Heide in Zuid-Limburg is onder controle. Volgens de veiligheidsregio gaat het nablussen nog wel uren duren. De brand werd rond 9 uur gisteravond gemeld. In korte tijd breidde de brand zich uit tot een gebied van ruim 7 hectare. Vanwege de omvang en de droogte werden veel brandweereenheden ingezet. Naast veel eenheden uit de buurt zijn ook crashtenders van Maastricht-Aken Airport ingezet... en was er assistentie uit Duitsland. In de Duitse stad Vulklingen is een politieagent met zijn eigen dienstwapen doodgeschoten door een overvaller. Dat gebeurde na een gewapende overval op een tankstation. Na de overval achtervolgden twee agenten de overvaller te voet. Tijdens een worsteling die ontstond greep de overvaller naar het dienstwapen en schoot meerdere keren. Een 34-jarige agent raakte zwaar gewond en overleed enige tijd later. De overvaller is aangehouden. Vulklingen ligt in het zuidwesten van Duitsland, vlakbij de grens met Frankrijk. Na de eikenprocessierups lijkt nu ook de dennenprocessierups zich te vestigen in Nederland. In Gelderland en Limburg zijn vlinders van de rups aangetroffen. De dennenprocessierups heeft veel meer brandharen dan de eikenvariant... en kan daardoor nog meer jeuk en bultjes geven. En doordat de eitjes van de dennenprocessierups sneller uitkomen... kan de overlast al vroeg in het jaar beginnen. De Amerikaanse rapper Lil Nas X is gearresteerd nadat hij een agent heeft belaagd in Los Angeles. De artiest, die onder meer bekend is van het nummer Old Town Road... liep in een witte onderbroek en op cowboylaarzen over straat. Toen de politie ter plaatse kwam, werkte hij de agenten tegen. Na zijn arrestatie is de rapper naar het ziekenhuis gebracht... vanwege een mogelijke overdosis. Inmiddels is hij weer uit het ziekenhuis en zit de rapper vast op verdenking van het mishandelen van een agent. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Alleen in het westen kans op een kleine bui.